uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensen die positief getest zijn op het coronavirus... kunnen volgens evm directeur Van Dissel 10 in plaats van 14 dagen in quarantaine. Dat is minder belastend, waardoor mensen zich er mogelijk beter aan houden. Bovendien worden mensen na besmetting meestal al binnen 10 dagen ziek. Van Dissel hoopt dat er binnen een week een besluit valt... over verkorting van de quarantaineperiode. De onrust van de afgelopen dagen in Scheveningen is onacceptabel, zegt burgemeester Van Zanen van Den Haag, die daarom ook is teruggekeerd van vakantie. De steekpartij waarbij gisteravond een man van 19 werd gedood... past volgens hem in de trend van de afgelopen tijd. Van Zanen noemt het incident ongelooflijk triest. Hij zegt dat het de laatste tijd onrustig is in Scheveningen... en ziet met name bij bezoekers een gebrek aan normen en waarden. Er wordt geweld gebruikt tegen verkeersregelaars en handhavers... en er is grensoverschrijdend gedrag op het strand en in het verkeer, aldus Van Zanen. Het kind van zeven dat gisteren uit de Zevenhuizerplas in Zuid-Holland werd gehaald is overleden. Het jongetje werd aan het eind van de middag vermist. Toen hij na een kwartier in het water werd gevonden... is hij naar de kant gebracht en gereanimeerd. Hij overleed vandaag in het ziekenhuis. In dezelfde plas kwam gisteravond ook een zwemmer van 25 om het leven. Bij de protesten van afgelopen weekend in de Wit-Russische hoofdstad Minsk is ook een Nederlandse vrouw gewond geraakt. Het gaat om NRC-correspondent Emilie van Outeren. Ze werd in haar bovenbeen geraakt door een projectiel, schrijft de krant. En ligt inmiddels in een ziekenhuis in Nederland en maakt het naar omstandigheden goed. In Minsk en tientallen andere steden in Wit-Rusland wordt sinds zondag geprotesteerd tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Het weer vanmiddag en vanavond op de meeste plaatsen droog... maar ook kans op een onweersbui met hagel en windstoten en soms veel neerslag. Vannacht opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen opnieuw 30 tot 35 graden met in het zuiden kans op stevige onweersbuien. Vanaf donderdag is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland goed deels over de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daar zijn alle rijstroken weer open, maar nog behoorlijk wat vertraging tussen Purmerend Zuid en Hoorn. Het is 14 eh, kilometer file daar, meer dan een uur oponthoud. Er was een eh, bus met een aanhanger geschaard en die aanhanger vervoerde een boot. Dus langzaam rijden een beetje op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaikum, zo'n 5 minuten.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 Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walk into a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next listen to the shit you spun. Walk a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video?